Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het doden. Nog in 17 mensen worden vermist. Eergisteren kwamen massa's puin en modder naar beneden door hevige regenval. Zeker 100 huizen zijn vernield. De modder is op sommige plekken wel anderhalve meter dik. De neerslag viel in het gebied waar de afgelopen maand enorme natuurbranden woeden. De VS adviseert inwoners om niet langer op vakantie te gaan naar vijf Mexicaanse staten. Het zou daar te onveilig zijn door het geweld tussen drugskartels. De VS vergelijkt de situatie met die van landen als Afghanistan, Irak, Libië en Noord-Korea. Daarom zijn de vijf Mexicaanse staten in de hoogste categorie 5 geplaatst. Het aantal moorden in Mexico is schrikbarend hoog. Vorig jaar was zelfs een recordjaar met ruim 23.000 moorden. De meeste hadden te maken met drugsgeweld. Op Curaçao zijn de lichamen van vier mannen uit Venezuela aangespoeld. Ze probeerden met een boot illegaal het eiland op te komen. De kustwacht denkt dat er misschien meer mensen aan boord waren die wel de kust hebben bereikt. Een zoekactie op zee heeft namelijk geen resultaat opgeleverd. Het is niet bekend of er ook smokkelwaar aan boord was. En na 137 jaar komt er een einde aan de papieren versie van de telefoongids. Volgens de uitgever zoekt tegenwoordig bijna iedereen adressen en telefoonnummers online op volgende maand verschijnt de gids al voor het laatst in de regio Dordrecht-Spijkenisse. In de regio Enschede is dat pas eind december. De laatste gidsen worden gevierd met een speciale editie. Ouderen die de papieren versie nog wel gebruiken... krijgen van de uitgever een cursus aangeboden... hoe ze nummers op internet moeten opzoeken.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 virtual reality. Hey, It ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shot you. Uh. memory, electricity, mind if I steal a kisser. a little souvenir. Can I still?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 I'll be your face on the screen.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 ZFM. 哈哈。 the same road, it's naturally.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

coming home, baby. I'm coming home, baby. I'm coming home now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 I'm coming home. I'm coming home. everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now anytime. keys to the universe, so stay.